Uur. van Kesteren met het NOS-journaal. Om de klimaatdoelen van 2050 te halen moet er een tussentijdsdoel voor 2040 komen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2050 is het doel volledig klimaatneutraal te zijn... en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Onderzoekers keken daarom naar de wereldwijde hoeveelheid CO2 die nog uitgestoten mag worden... Hoeveel dat per land wordt moet nog worden onderzocht. Voor Nederland zou 90% minder CO2 in 2040 technisch haalbaar zijn. De EU wil dat gemiddeld ook. In de loodgieterszaak staat vandaag de eerste verdachte terecht. Een man van 26 zou verantwoordelijk zijn voor tenminste één explosie... in de reeks aanslagen bij een loodgieter in Vlaardingen. Daarbij werden bedrijfsauto's van de man opgeblazen. Ook het bedrijf zelf en het huis van zijn moeder werden doelwit. Tot nu toe zijn zes verdachten aangehouden, maar omwonenden voelen zich nog altijd niet veilig. De laatste aanslag was een maand geleden. En waarom de loodgieter doelwit is van zoveel aanslagen is nog een raadsel. Het Utrecht Studentenkoor heeft de sociëteit tot eind deze maand gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een pdf uit met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV, de vrouwelijke tak van het koor. Leden van het Utrechtse studentenkoor hadden de zogeheten grietenlijst opgesteld... waarin ze de vrouwen beoordeelden op hun uiterlijk en seksuele prestaties. Een onbekend aantal leden is daarom geschorst. Ronnie Flex roept zijn fans op om vandaag naar Rotterdam te komen... voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt... door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Ronnie Flex probeerde zich gelijk te halen via de rechter... maar die zaak verloor hij vorige maand. Hij was meerderjarig toen hij het, het eh, eh, beroep aantekende. Hij gaat in hoger beroep. Het is het weer. Het is op de meeste plaatsen bewolkt, maar droog. Ook in de loop van de ochtend blijft het bewolkt. In het oosten kan nog wat regen vallen.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 Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta save to my phone on the big booty. Your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you, you talk dirty to me. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man van 26 staat vandaag voor de rechter in de loodgieterszaak. De loodgieter in Vlaardingen wordt al bijna een jaar geteisterd door aanslagen met explosieven. De man zou verantwoordelijk zijn voor tenminste één aanslag. Het terugdringen van de CO2-uitstoot met 90% in 2040 is technisch haalbaar. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Om die doelen voor 2050 concreter te maken... stelt de EU voor om een klimaatdoel op te stellen voor 2040. Ronnie Flex roept zijn fans op om vandaag naar Rotterdam te komen... voor een protest tegen zijn voormalig platenlabel. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt... door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Een rechtszaak erover verloor Ronnie Flex afgelopen maand. Het weer bewolkt met af en toe regen.